Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De berging van de verongelukte trein bij Voorschoten is begonnen. Het ding botste vorige week tegen een bouwkraan. De kraanmachinist overleefde dat niet. ook raakten meerdere mensen gewond. Het opruimen van de treindelen gaat niet zonder slag of stoot, vertelt ProRail. Op dit moment staan er twee treinstellen op het spoor en twee staan er in het weiland. De twee die op het spoor staan, daarvoor zoeken we een goed moment om ze naar de werkplaats te brengen. De twee die in het weiland staan, moeten we nog even mee wachten. Want die moeten we op een speciale auto hijsen en daarvoor waait het nu te hard. We hopen dat we die vanavond kunnen verplaatsen. Als de treinstellen weg zijn, kunnen de reparaties aan het spoor ook beginnen. Als het goed is, rijden er vanaf volgende week weer treinen van Leiden naar Den Haag Centraal over dat stuk spoor. Nederland heeft hoog bezoek vandaag, want de Franse president Macron komt langs voor een staatsbezoek. Het is lang geleden dat een Franse president officieel op bezoek kwam, 23 jaar geleden. En bedrijfskantines en restaurants hebben het sinds corona steeds lastiger. Volgens nu.nl moeten veel bedrijven zelf geld bijleggen om die open te houden. Vooral op de woensdag en vrijdag is het stil, omdat er meer mensen tegenwoordig thuis werken. En een boa of agent die tijdens zijn of haar werk de fout ingaat... wordt vanaf vandaag op één plek verwacht voor een rechtszaak. Eerder konden politieagenten door het hele land worden berecht. Maar dat is nu verleden tijd. Die plek wordt de Blauwe Kamer genoemd, zegt rechtbankverslaggever Renko Andriga. Het eh, idee is dat eh, gespecialiseerde rechters de instructies goed kennen... waar de politie zich aan moet houden. En dus eh, dan ook beter kunnen oordelen of een agent echt iets te verwijten valt of niet. Eh, iets dat eh, rechters zelf trouwens onzin vonden. Eh, maar ja, de Eerste en de Tweede Kamer dachten daar anders over. En die Blauwe Kamer kwam er dus uiteindelijk toch. Vandaag staat in die Blauwe Kamer ook voor het eerst een agent terecht. Die schoot per ongeluk een arrestant neer, zegt hij zelf. En het weer nog een wisselend dagje met veel wind en vanochtend vooral in het oosten ook regen. Later breekt overal de zon door, maar er zijn ook buien met kans op onweer. Het wordt 10 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland staat nog ruim 200 kilometer file. Het was best een behoorlijk drukke ochtendspits... en er is ook veel vertraging nog steeds in de regio Noord-Holland. Ik noem de files met meer dan een kwartier op onthoud. A1 Amersfoort Amsterdam tussen Afrit Soest en Knopend Watergraafsmeer... bijna een uur op onthoud. Dat heeft ook te maken met het ongeluk wat er was op de A10 ring Amsterdam-Zuid. De rijstroken zijn weer open, maar tussen Afrit Vonendam... en Amsterdam-Buitenveld het nog 12 kilometer met een uur op onthoud. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam Tussen Mars en Knopende Amstel een half uur vertraging. Ook was er een ongeluk op de A7 Hoorn-Zaanstad. Tussen af het Averhoorn en Purmerend nog ruim drie kwartier vertraging. Alle rijstroken zijn weer open. Op de eh, A10 de Ring Noord tussen Zeeburg en Landsmeer 3 kilometer met 20 minuten tijdverlies. Klein half uur voor de N203 Alkmaar Amsterdam tussen Krommedie en Zaandijk. Op de N208 Haarlem-Sassenheim tussen Lisse en de aansluiting met de A44 20 minuten vertraging. Dat was een ongeluk. En op de N247 Hoorn Amsterdam voor de aansluiting met de A10 20 minuten vertraging.